is dat de soldaat Gilad Shalit door Hamas-strijders werd ontvoerd. 400 sympathisanten van Shalit kwamen bijeen bij de grens met Gaza, waar de destijds 19-jarige soldaat werd meegenomen. Ze zwaaiden met Israëlische vlaggen en lazen een brief voor van de grootvader van Shalit. Die verweet daarin de regering te weinig te doen om hem vrij te krijgen. De Palestijnse Hamas-beweging reageerde. In een video werd gezegd dat Shalit geen daglicht zal zien... zolang honderden militante Palestijnen niet worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. In de Caucasus dreigt het conflict om de Armeense enclave Nagorno-Karabakh na 17 jaar weer op te laaien. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld van het mislukken van topoverleg gisteren in Rusland. President Aliyev van Azerbeidzjan en Sarksian van Armenië zouden met de Russische president Medvedev een akkoord tekenen met erin uitgangspunten voor verder vredesoverleg. Maar na een uur kwamen ze zonder resultaat naar buiten. Nagorno-Karabakh is een Armeense regio binnen Azerbeidzjan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarde. Armenië en Azerbeidzjan voerden er drie jaar oorlog om. Een Israëlisch echtpaar is tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor diefstal uit het voormalige concentratiekamp Auschwitz in Polen. De twee werden aangehouden op de luchthaven van Krakau. Ze hadden gebruiksvoorwerpen bij zich van gevangenen, waaronder etensbestek, een schaar en een porseleinen potje. Het echtpaar heeft bekend. Ze zijn akkoord gegaan met een voorwaardelijke zelfstraf van twee jaar en een vrijwillige financiële bijdrage aan het museum. In Hilversum is een jongen van 13 aangehouden omdat hij via Twitter een artiest had bedreigd. Om welke artiest het gaat wil de politie niet zeggen. De jongen werd aangehouden op het terrein van muziekfestival Hilversum Alive. De artiest die hij via Twitter bedreigde zou daar optreden. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het steeds droger. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Door 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit was het.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 De hitlijst van Europa. Iedere vrijdag komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. 21e nog weer van de hitlijst. Aflevering 25, vandaag 24 juni van 2011. In de lijst 17 stijgers, 5 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ruimte moet er dan ook gemaakt worden. Na 16 weken Adele, Set Fire to the Rain Martin Solveig, Play Ready to Go na 11 weken uit de lijst verdwenen. Natasha Benningfield, Pocket Full of Sunshine. De snelste stijger deze week met 9 plaatsen. Alexa Jordan met Happiness doet het slecht. Zij zakt er 10 en is de snelste daler. De genoteerden in dit geval. Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor en Bruno Mars, The Lazy Song. Beide alweer 16 weken terug te vinden. 24 juni, geloof het of niet, het is ook terug te vinden in de geschiedenisboeken. 1947, de eerste bekende rapportage over een ufo. Kenneth Arnold, die eh, vliegend over de stad Washington, ziet hij negen lichtgevende ronde objecten. En dat waren dus de eerste ufo's. De eerste beeldzeitung in Duitsland verschijnt ook in 1952. 2004 in de Amerikaanse staat New York wordt de doodstraf afgestraft vorig jaar op deze 24 juni op Wimbledon komt na drie dagen een einde aan de langste tenniswedstrijd in de geschiedenis.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 Files. Alex Gedunum en Kelly Rowland zingen erover. Wat een file. Teardrop is a Waterfall. Staan nu drie weken in de lijst. Van 23 gaan ze omhoog naar eh, nummer 15. Voor hun dus weer een achtplaatswinst. winst. En de grootste van hun natuurlijk nog steeds uh, eh, Clocks van Coldplay. De vraag is of ze het succes met deze plaat gaan even naren. Voor Alex Gedino, Kelly Rowland, What a Feeling. Vijf weken in de lijst van 22 omhoog naar nummer 16. En dan komen we weer bij een plaat en die is eh, blijven staan waar die vorige week ook stond. Dus ik even snel terug te kijken, daar hebben we er al eh, eentje van gehad. Dit is inderdaad de tweede zittenblijver. Er komen er nog drie aan, maar waar ze precies blijven zitten, dat hoor je tussen nu en een kleine 45 minuten. In ieder geval de zittenblijver vinden we op eh, nummer 14. En die staan nu zes weken in de lijst van de Neon Trees. De single heet 1983. Zometeen voor jou op de nummer 13 handen van de Mahambi en Nicole Searchinger. En dat alles over een uh, eh, kokosnootboom. Girls like you give it all so cold, like cheap in a Antwoord 106.9 FM. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. even achterom kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Cascada en San Francisco hoorde je deze week op nummer 20. Zes plaatsen winst in de vijfde week. Simple Plan, Natasha Benningfield en Jetlag hoorde je even voor het nieuws eh, op nummer 19. Deze week blijven zitten, zeven weken in de lijst. Ricky Iglesias en Usher en The Dirty Dancer. Acht weken in de lijst, zak van 15 naar 18. Ina, The Sun is Up, 13 weken in de lijst. Vorige week nog 10, deze week terug te vinden op plek 17. Alex Cardino, Kelly Rowland, What a Feeling. In de vijf weken omhoog van 22 naar 16. En Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall in de derde week van 23 omhoog naar 15. Neon Trees, 1983 blijft zitten op 14 in de zesde week. En Mohombi samen met Nicole Surging en de Coconut Tree vinden we op 13. Vier weken in de lijst en zeven plaatsen winst. Gavin DeGraw, Not Over You. In de vijfde week gaat hij omhoog van 13 naar 12. En op nummer 11 blijven zitten, net als vorige week de baseballs en de Candy Shop. Dus ondertussen alweer 7 weken in de lijst van Europa. I'll take you to the candy shop. I'll you the lollipop. girl, and don't you stop. going hit the spot. I'll take you to the candy shop. taste what I got. I'll have you going hit the spot. Whoa, you can have your way. How do you want it? thing up, shit up, push up on it. Temperature rising to the next level. Dance floor packed it as a tea kettle.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 I got you, wanna show me how you work it? Alright, and I'm bouncing around like a low rider. I'm a seasoned rebel when it comes to the shit crap But you can play with a stick I trying to explain, baby, best way I can I melt in your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shop I'll let you lick the lollipop Pop the wine, girl, and don't you stop stop your car until you hit the spot I'll take you to the candy Give it to me, baby, nice and slow Climb on top and ride like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I through the dust, pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is the watching the fun I've been thinking about the ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I feel light from behind So seductive, you should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the I'm and don't you stop. Stop, going hit the spot. I'll take you to the candy shop. taste what I got. you going hit the spot. Whoa. dan dan dan dan dan dan dan Cent hoorde je nu de Baseballs en hun versie van The Candy Shop. Zeven weken staan ze in de lijst van Europa. Ze blijven staan op uh, nummertje 11. ZFM, Westkust, weerbericht. Tijd om voor ons even te gaan kijken naar het Westkust weerbericht. Want vanmiddag eh, schijnt de zon. De wind die waait dan uit het westen over land matig aan zee vrij krachtig. En eh, door al die wind komt er van een hoop koele luchtzand voor binnen. En daardoor loopt de temperatuur maar niet op naar tropische temperaturen. Nee, hij blijft hangen op een graadje of 17. Vanavond is het eh, eerst vrij helder, maar de komende nacht neemt de bewolking weer toe. Het blijft nog wel droog en het koelt af naar een eh, graadje of 10. Morgen krijgen we dan met een warmtefront te maken. En door dat warmtefront overheerst de bewolking en valt de geruime tijd zelfs regen. Pas in de loop van de middag wordt het in onze regio weer droog. De wind waait dan uit zuidwesten, overlandmatig aan zee vrij krachtig. De temperatuur die stijgt naar een maximale 18 graden zondag ziet het weerbeeld er heel anders uit. Ook dan starten we namelijk met eh, wolkenvelden. Maar gaandeweg de dag wordt het steeds vaker eh, zonneschijn. Na het eind van de middag schijnt de zon zelfs volop. doordat de zon dan volop schijnt en er maar een matig zuidwestelijke windje waait, wordt het zo'n 24 graden. De mannen van eh, culinair hebben het dus lekker voor elkaar. Overdag ochtends een beetje regen en ja, het eind van de dag gaan we gewoon eh, lekker richting de zomerse temperaturen. De mensen moeten maandag en dinsdag zelfs gaan uitkijken voor de zon. Want weer online die voorspelt dat op 10 dagen een eh, aantal uren zonkracht 8 wordt bereikt. Dat betekent voor de meeste Nederlanders dat ze niet langer dan een half uur onbeschermd moeten gaan zonnen. De laatste keer dat de zon zo krachtig scheen, dat was trouwens op 2 juli van 2009. Dus dat even een eh, tipje vanaf mijn kant. En alvast heel veel plezier gewenst mocht je richting eh, Zandvoort culinair gaan. Het weer zit dus heel goed mee. Wij gaan verder met de lijst van Europa. Doen dat met de nummer 7. Een plaat eh, die erg oud is. Althans, de versie van eh, Rafael Carla is erg oud. Bob Sinclair heeft hem een paar keer opgegooid, omgedraaid en in een nieuw jasje gestopt. En dat betekent Bob Sinclair, Rafael Carla en Var L'amour. Het ritme van Zandvoort. Van Dam. Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. to Gaga is weer aardig aan de weg aan het timmeren met The Age of Glory. Zes weken lang staat ze nu in de lijst. Vorige week nog op eh, nummer 12. Deze week gaat ze nog verder omhoog en zelfs naar eh, nummer 6 toe. dan gaan wij de top 5 in doen met de dame die vorige week nog eh, op nummer 3 stond. En in de 11e week toch wat weer nog meer verlies moet inleveren, zeg maar. Someone Like You van Adele vinden we deze week op nummer 5 in de lijst van Europa. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't die ze ooit heeft laten gaan. Wat ze nu toch spijt van heeft dat ze dat gedaan heeft. Europa is eh, langzaamaan wel een beetje klaar trouwens met deze plaat.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 And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Pitbull en Naya eh, doen het dan wel goed. Samen natuurlijk met uh, Everjack en Neo. Give me everything tonight. In de achtste gaan ze van 6 naar 4. 같이 promise tonight.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 Dat hebben ze alle vier gehad. Give Me Everything Tonight. Acht weken in de lijst en omhoog van 6 naar nummer 4. We gaan de top 3 in. Wordt dat natuurlijk eh, netjes met de nummer 3. In handen van weer een Roemeense. Deze keer is het eh, Alexander Stan. In de zesde week gaat ze omhoog van 5 naar 3. Hoort Mr. Sexabit Beat hier op CFM Zandvoort. uit eh, Roemenië waar Europa mee te maken kreeg, om het zo te zeggen. Dat was natuurlijk Ina. Toen kwam een Ella Rose voorbij. In Nederland hebben we niet heel veel van haar meegekregen. Vervolgens heet Alexander Stan en haar single heet eh, Mr. Saxo Beat. En ik vind er ook nog eentje die heet Elena. En Disco Romance kwam deze week binnen op nummer 37. Langzaamaan neemt uh, Roemenië dus niet alleen de stijgers in de buurt over, maar ook de muziek. Op nummer 2 deze week, Rihanna. Ze zingt over de California King bed.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 Zij was de ene laatste zitten blijven. Van de laatste zitten blijven vinden we bovenaan de lijst van Europa. In de tiende week blijft Lady Gaga met Judas zitten waar ze vorige week ook zat. De beste van geheel Europa is weer Lady Gaga.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 400 sympathisanten van Shalit kwamen bijeen bij de grens met Gaza